heb in het land van noord Toen ik jou zag, mijn blonde vriend, dacht ik, heel mijn vrouw. Jouw wangen en jouw lieve mond, jouw sluit zo fik, zo rond, zo rond. Ik voel geen andere wereld vrouw dan jou alleen in Noord-Harmo. Ik voel geen andere wereld vrouw dan jou in noord Die bleke juffers uit de stad ik kon ze niet meer zien. Iedereen die half die vangen had, van joh, met ik het riet. Een hals en armen had er geen, was enkel vuil en enkel geen. En daarom als ik ooit is vrouw, dan is mijn zoon in Noord-Hallo. En daarom als ik ooit is vrouw, dan is in Noord-Hallo. Een Amsterdamse meisjeszoon, ik en delicaat. Die denken steeds aan haar fatsoen en op zoiets wel staat. Maar als ik met jou tevreden zit, dan kost het me haast een wit. En Er is de ware dan van feest weer in Noord-Parool. Er is de ware vreterstro in het land van Noord-Parool. Het parfum van meisjes van de chic is duur en maakt je weet. Het is Marquis de Carabas of Chevalier d'Orsay. Maar druk ik zo in aan mijn vest, dan ruik ik fooi, dan ruik ik best. Dan proef ik uit zo'n zoen van jou, de weggedeeld van oor Dan proef ik uit zo'n zoen van jou, het land van oor naar Zo, vader is een deftig man, heel rijk en groot en dik. Je vindt dat jij niet trouwen kan met iemand zoals ik. Maar ben je eens een halve week dan nemen wij de mooiste steeds. Dan reed met jou als man en vrouw naar het stadhuis in Noord-Haro. Dan reed met jou als man en vrouw door het land van noord